Dat bevestigen bronnen dicht bij de minister-president tegenover de NOS. De top van de partij bereidt zich voor op zijn vertrek en houdt er rekening mee dat de premier wordt opgevolgd door minister Verhagen. Criminele vreemdelingen die zich misdragen kunnen vanaf volgend voorjaar makkelijker worden uitgezet, staat in plannen van justitie die vandaag in de ministerraad worden besproken. Het gaat om mensen die geen Nederlands paspoort hebben, maar wel een verblijfsstatus. Wie nog maar kort in Nederland is, raakt zijn verblijfsstatus sneller kwijt dan iemand die al langer hier is. Vreemdelingen die voor de tweede keer een gevangenisstraf krijgen moeten onherroepelijk het land uit. In de Limburgse plaats Stijn is de brandweer nog steeds bezig met nablussen in een winkelcentrum. Daar ontstond in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand. Omdat de winkelpanden op instorten staan wordt het bluswerk af en toe gestopt om delen van het winkelcentrum te kunnen slopen. Chinese bedrijven willen voor bijna 700 miljoen euro investeren in Nederland... Op een conferentie in Den Haag zijn 20 contracten getekend met Nederlandse bedrijven. De grootste overeenkomst is die met een Chinese investeerder die ruim 300 miljoen wil steken in vastgoed in Den Haag. De rechtbank bepaalt vandaag of de 14-jarige Laura Dekker onder permanent toezicht komt te staan van jeugdzorg. meisje wil in twee jaar tijd solo rond de wereld zeilen. De rechter besloot eerder dit jaar al dat ze tijdelijk onder toezicht moet komen te staan, omdat hij de tocht te gevaarlijk vond. Bij Oude Pekela is een automobilist zwaar gewond geraakt na een politieachtervolging. De man ging er vandoor toen de politie zijn papieren wilde controleren. Hij botste tegen een stilstaande auto, raakte van de weg en kwam in het water terecht.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 Eh, het is 60 dagen voor kerst. Ehm, ja, wat gaan we doen? het wordt een nou, mooie ochtend. vrij zonnig in de ochtend. En vanmiddag wordt het weer half Ik denk net zoiets als gisteren. Tussen de 10 en de 16 graden. we gaan snel door met Alicia Keys. He broke my heart, and now it's raining just to rub it in. I'm at your door. I feel so crazy about. You say I told you so. You saw it long ago. You knew we had to go. I finally came around. I'm back on solid ground. Can't let it get me down. but I miss you most of all. most of all Leaves. Het is alweer bijna 13 jaar geleden dat zij overleed aan de gevolgen van kanker.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 Die hebben hetzelfde nummer gedaan. Trees that are, trees that are green Red roses too hadden we al gehad. Hier is Jason Raz met Bella Luna. Mystery the to farthest reaches of the beach and far beyond into the swimming sea of stars. The cosmic fish they love to kiss, they're giving birth to no, no reservation. If they should fall, you'd get a wish or dedication. May I suggest you get the best for nothing less than you and I? Let's take a chance as this romance is rising. Oh, before we lose the light. dancing naked there for me. You expose all memory, you make the most of boundary. You're the ghost of royalty, imposing love. You are the queen and king, combining everything, intertwining like a ring around the finger of a girl. I'm just a singer, you're the world. All I can bring you is the language of a lover. for little you or smaller I. A larger chance at what all there may lie on the rise, on the brink of our lives. samen gaan. De sprong romantiek der hazen. De samensprong, dat staat wel. Hang bovenin nog wat te dazen een huis Er zijn er ook die krijgen vleugels. Die springen dan van tak tot tak. Ze fladderen naar ginds. Tavelen ze zij zeer open De sprong, oh romantiek der huizen Zo stijl omhoog, veder Herman met De sprong romantiek der hazen. Een mooi gedicht. Ehm, ik begrijp dat ehm, sommige nummers niet helemaal hard doorkomen. Eh, ik ga dat eventjes eh, proberen te fixen. Dat is als ik de, eh, van een bepaald apparaat hier <laughs> afspeel. Eens kijken of je het nu beter doet. met Autumn Leaves. Ja, laat ze maar komen, die Autumn Leaves. Het is eh, inmiddels alweer uh, goed herfst. We gaan door met Jewel met Who Will Save Your Soul. Your soul. People for you on TV. They say better Warrior's will, another cute cheap thrill. You know you love him if you put him in your will, but down on Orleans Avenue. Another day, another dollar, another war.